Kees Groot met het NOS-journaal. De vergoedingsartsen krijgen voor het plaatsen van een spiraaltje gaat niet omlaag. Dat stelt Zorgverzekeraars Nederland. De huisartsen waarschuwden vanmorgen dat ze vanaf volgend jaar minder spiraaltjes inbrengen... omdat ze daarvoor minder vergoed krijgen. Ze zullen vaker doorverwijzen voor een duurdere behandeling in het ziekenhuis... wat ten koste gaat van het eigen risico van patiënten. Volgens de zorgverzekeraars is er een andere vorm van financiering afgesproken met de huisartsen en is er geen sprake van een bezuiniging. De komende maand wordt er verder overlegd, dan wordt ook duidelijk wat de financiële gevolgen voor patiënten zijn. Er schort nog veel aan het veiligheids- en milieubesef in de chemie. Dat blijkt uit een proefschrift van criminologe Marieke Kluin. Tweederde van de onderzochte bedrijven houdt zich niet aan de voorschriften. Een aantal bedrijven doet niet meer aan veiligheid en milieu dan strikt noodzakelijk. Ook zijn er chemiebedrijven die de regels niet kennen, onbekwaam zijn of het belang niet inzien. Op de A28 bij Assen is een automobilist overleden nadat zijn wagen werd geraakt door een losgeschoten wiel. Het wiel kwam van een vrachtwagen die op de andere rijbaan reed. De politie doet onderzoek. Daardoor staat er op de A28 ter hoogte van Assen een file. In Arnhem is een busje van een hondenuitlaatservice gestolen. In het busje zaten op dat moment 15 honden. De Gelderse politie vraagt mensen om 112 te bellen als ze het witte busje ergens zien. Een burgernetoproep leverde niets op. De eigenaresse van de uitlaatservice zegt dat het busje voor haar neus werd gestolen. Ze heeft geen idee of het de daders om het busje ging of om de honden. De politie heeft een vermoeden wie achter de diefstal zit, maar wil er verder niets over kwijt. Het weer op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt en het is 11 tot 14 graden. In het zuidoosten en oosten kan er wat motregen vallen. Morgen eerst zon, later af en toe lichte regen. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A13 Den Haag-Rotterdam... bij de afrit Berkel en Roderijs 2 kilometer. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug 3 kilometer.